uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven stappen op. Ze hebben een ontslag aangeboden aan de koning. Opstelten zei dat hij de volledige politieke verantwoordelijkheid neemt... voor de deal met drugshandelaar Kees H... die in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden aan zwart geld mocht houden. De deal was gesloten door Teven, destijds nog officier van justitie. Opstelten heeft steeds gezegd dat het bedrag veel lager was... en dat de stukken over de deal zoek waren. Maar vanmiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden... dat dat eerder moeten gebeuren, erkende Opstelten en daarom treedt hij af. Staatssecretaris Teven zei dat hij vanwege zijn eigen betrokkenheid bij de zaak ook opstapt... maar voegde er nog wel aan toe dat er niets mis was met de deal met Kees H. Minister Blok neemt de taken van de twee voorlopig waar. Premier Rutte heeft gezegd dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren... en dat hij niet anders kan dan hun besluit respecteren. Zou komende dag nog een debat zijn, maar het is nog onduidelijk of dat doorgaat. Onder meer D66 wil een debat met Rutte. Bij een ongeluk in Argentinië met twee helikopters zijn tien doden gevallen. Volgens lokale media hadden de helikopters een Frans camerateam aan boord... dat opname maakte voor de tv-zender Discovery Channel. Geen van de inzittenden heeft de crash overleefd. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van Argentinië. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat de helikopters elkaar raakten... en daarna zijn geëxplodeerd. Het weer tot slot. Hier en daar regen. In de ochtend trekt de regen snel weg en dan wordt het droog.